Het kabinet maakt morgen aan het eind van de dag bekend wat er precies is besloten. Kleine woonzorginstellingen voor dementerende ouderen komen door de coronacrisis in financiële problemen, zegt de branchevereniging Kleinschalige Zorg. Ze maken extra kosten doordat ze hygiënemaatregelen moeten nemen en lopen inkomsten mis doordat bewoners overlijden of door bezorgde familieleden worden weggehaald. En er komen voorlopig geen nieuwe bewoners voor in de plaats. Vooral woonzorginstellingen die worden gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten zitten in geldnood. Volgens de branchevereniging moet het kabinet snel met een oplossing komen. Een van de verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum is in zijn cel opnieuw aangehouden op verdenking van een andere moordpoging, meldt het AD. Anouar T. zou eind oktober, ruim een maand na de moord op Wiersum, in Utrecht een man in elkaar hebben geslagen met een sloophamer.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

going out of fear. And just and stop the shooting. With the bullets of deception on it. With a smile upon your face. You're going from second hand to home. this time I pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows. knows you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 the one I wanted to write for you.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 够好。 cross my heart. Never again. It's a man without a woman. Cross my heart. A woman without. de love is blind. callar Cuando se quiere.